Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Het radiostation zal de komende dagen flink verbeteren. Het vermogen van de zendmast in Lopik wordt verhoogd van 10 naar 50 procent. Als dat geen problemen oplevert, kan het vermogen worden opgeschroefd naar 100 procent. De strijders van de overgangsraad in Libië zeggen dat ze de stad Beni Walid zijn binnengedrongen. Daar vechten ze tegen aanhangers van kolonel Gaddafi. Die vuren raketten af en hebben sluipschutters ingezet. Er wordt ook gevochten bij de stad Sirte, een ander bolwerk van Gaddafi-aanhangers. Waar Gaddafi zelf zit is onduidelijk. Minister Donner van Binnenlandse Zaken overlegt binnenkort met de gemeenten over de financiële consequenties van het gratis verstrekken van identiteitskaarten. Vandaag bepaalde de Hoge Raad dat voor een identiteitskaart bij de gemeente geen legers meer betaald hoeven te worden. Binnenlandse Zaken schat dat de gratis verstrekking van de kaarten de Rijksoverheid 70 tot 80 miljoen euro kost. In Egypte hebben zo'n duizend demonstranten een deel van de muur om de Israëlische ambassade afgebroken. De Israëlische vlag werd vervangen door de Egyptische. De muur was maandag neergezet om het ambassadepersoneel te beschermen. Israël schoot vorige maand in het grensgebied per ongeluk vijf Egyptische agenten dood. De spanningen tussen Israël en Egypte liepen daarna hoog op. Voor de Canadese westkust bij Vancouver is een aardbeving geweest met een kracht van 6,7 op de schaal van Richter. De beving werd ook gevoeld in de Amerikaanse stad Seattle, ruim 200 kilometer zuidelijker. Er is geen tsunami-waarschuwing afgegeven. Volgens de eerste berichten is er geen grote schade aangericht. Over slachtoffers is niets bekend. De Schotse tennisser Andy Murray heeft de halve finales bereikt van de US Open. Hij won in vier sets van de Amerikaan John Isner. Morgen moet Murray uitkomen tegen de winnaar van vorig jaar, Rafael Nadal, of tegen Andy Roddick. Die partij is nog bezig. Het weer. Vannacht kans op nevel of mist. Temperatuur daalt naar een graad of 15.